dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De leiders van de coalitiepartijen hebben na afloop van het crisisberaad... weinig gezegd over wat er in het katshuis is besproken. PVV-leider Wilders heeft gezegd dat hij blij is dat het kabinet niet is gevallen. We hebben vertrouwen in elkaar uitgesproken... en zijn ervan overtuigd dat we met elkaar door kunnen, zei hij na afloop. VVD-leider Jessel Gus zei dat de vier partijen een verantwoordelijkheid voelen om verder te gaan... Premier Schoof zei op een persconferentie dat er in het kabinet en in de fracties geen sprake was en is van racisme. Hij wilde niet ingaan op wat er maandag in de ministerraad is gezegd. Opmerkingen die toen zijn gemaakt zouden voor NSC-staatssecretaris Asjabar aanleiding zijn geweest om af te treden. Plaatsvervangend NSC-fractieleider van Vroonhoven zei net als de premier dat er geen sprake is van racisme. En ze benadrukte dat haar partijgenoot Asjabar die woorden ook niet in de mond heeft genomen. De vertrokken staatssecretaris schrijft in een verklaring dat ze niet meer kon doorgaan... door wat ze noemt de polariserende omgangsvormen van de afgelopen weken. Ze schrijft verder dat ze staatssecretaris was geworden om na de toeslagenaffaire... rechtvaardigheid, menselijkheid en vertrouwen terug te brengen binnen de overheid... en dat ze met pijn in het hart moet aangeven dat ze die opgave niet zal voortzetten. Meerdere verdachten van de rellen in Amsterdam hebben zich inmiddels gemeld bij de politie... Eerder deze week werden beelden van hen geblurred getoond in het programma Opsporing Verzocht. De verdachten hadden tot afgelopen avond half negen de tijd om zich te melden bij de politie. Drie van hen hebben dat niet gedaan en daarom heeft de politie hun foto's nu openbaar gemaakt. Er staan nog 24 verdachten op beeld. Die worden de komende dagen geblurred naar buiten gebracht. Het weer op de meeste plaatsen droog, maar lokaal wat regen. De temperatuur daalt naar 6 tot 10 graden. Overdag eerst miserig en in de middag vanuit het noordwesten meer regen.